Drie uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In de flat in Groningen waar vrijdagavond een ontploffing was... is een explosieve stof gevonden. De twee bewoners van de woning zijn aangehouden. De ongeveer 50 andere flatbewoners kunnen voorlopig niet naar huis. Ze werden gisteravond voor de tweede keer in 24 uur geëvacueerd. De politie dacht eerst dat de ontploffing werd veroorzaakt door een oven of gasfornuis... en dus werd het huis niet doorzocht. Dat gebeurde pas gistermiddag na een tip... Bij daglicht gaat het onderzoek verder. Tot die tijd kunnen de bewoners van de flat in Groningen niet naar huis. In Groot-Brittannië gaan vanaf 1 juni de basisscholen weer open. Kinderen tussen de 5 en 11 jaar mogen dan weer naar school. Dat schrijft de Sunday Telegraph, die de plannen om de lockdown te versoepelen heeft ingezien. Volgens de krant gaat premier Johnson de versoepeling binnenkort in een toespraak aankondigen. Als de huidige besmettingsgraad stabiel blijft... kunnen de eerste groepen in het voortgezet onderwijs op een latere datum weer naar school. De scholen in Groot-Brittannië zijn sinds 23 maart dicht. Tilburg roept inwoners op om alleen naar het centrum te komen voor een noodzakelijke boodschap. Volgens de gemeente is het te druk. Kom in het weekend niet tussen 2 en 4 uur s middags en als u komt dan het liefst alleen, schrijft de gemeente op de website. Tilburg vindt het goed dat lokale ondernemers gesteund worden, maar bij voorkeur door de weeks. Een supportersactie van voetbalclub Cambuur heeft in twee dagen tijd ruim 45.000 euro opgeleverd. De afgelopen dagen konden supporters met hun auto door het stadion rijden en een vrijwillige donatie doen. Cambuur gaat het geld gebruiken om via een kort geding tegen de KNVB alsnog promotie naar de eredivisie af te dwingen. Het weer vannacht is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden. Morgen zon en wolken en lokaal kans op een enkele bui.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 So we stand here face to face again, but now we're just good friends. We laugh about old stories and our very first clumsy kiss. And while I walk near you, I realize. where we but I'm strong I pretend you happiness Hurt in my heart, wrecking me up for so long I pretend you happiness Everything's wrong in your head and your heart And I quit now from pretending happiness Thank you.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 I don't mind. I think so. I will let you go. Then I touch you. Ready, steady, go. Go. cold heart home. I know that. eine Kuhglocke. Alter, wir brauchen mehr Kuhglocke. Das ist so Hip-Hop-Kühe-mäßig. Glocken Glockenheberseite und lass die Hip-Hop-Kuma an die Orgel ran. Big Boy's gonna be a big fan. Um, yeah. So geh mal deine Hip-Hop-Bühne, Mac, Alter. Oh, das, diese Hip-Hop-Bitch. Bang, bang sie ab für ihren Hip-Hop-Tits. Baby, Baby, komm doch klar mit deinen Hip-Hop-Freaks. Denn wir bangen auf Dance-Musik. Wir scheißen auf Hip-Hop. Denn wir bangen auf Dance-Musik. Ja, ja, wir bangen, dann machen wir den Scheiß aus jetzt, Alter. Hey, guys. What's up? Why did you stop the fucking music? Where is my Playback? Lutschbuddel, bin ich auf einer Hip-Hop-Party oder was? Dein Playback kannst du dir in deine Figur schütten. Das muss drücken im Gesicht. Pass mal auf. Enjoy the music. What are you doing here? DJ, play it loud. So, jetzt du. Enjoy the music. DJ, play it loud. Und jetzt alle.